Hij is een van de toonaangevende kunstenaars van dit moment. Kelly's werk zou de openingstentoonstelling worden van het verbouwde Stedelijk Museum in Amsterdam. Mike Kelly is 57 jaar geworden. Drie van de vier halve finalisten in de KNVB-beker zijn bekend. Vanavond plaatsten AZ en Heracles zich voor de laatste vier. AZ won met 2-1 van de Venendaalse topklasse GVVV. In Almelo won Heracles met 3-0 van RKC. Gisteren plaatste Veen zich al.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 eyes this love in eternity walking hand in hand across the sand forever you and me and when the fog of fear obscures and the warmth of our love 伴。 diamond in your mind. There's an angel by your side. There is laughter in your knowingness and a wisdom in your child. There are rays of light that are hidden. a ray of light that allows our love to be. snow. Now my shadow is my brother, and my sister is the moon. And every flower that grows is part of you. Welkom terug bij CFM Zandvoort. Met het programma Peaceful Radio, een New Age muziekprogramma. We zijn begonnen met eh, Asher Queen met zijn cd. Een van de vele, Music for Love. De volgende wil die zijn Spirit in Motion. Het is eh, een cd van uh, Oriade Muziek. Body and Mind Music voor yoga, pilates, tai chi, Kui kong enzovoorts enzovoorts. не корисна, я жена, о, не корисна, независна мужа высушила. Georgia горькая трава, горкая своя, шелема занужена, палене горькая трава, палень горькая трава, шею полю росла, горькая палень горькая зерно трава, шею полю росла, шею полю намяжи, на широким рубяжи, ухо шею полю. никто яе не сожгнет. Никто травушку не кусят, никто яе не сожгнет. Никто девушку не любит, никто замуж не дарит. aja onye nwe m na-edu m ije sọ gị chukwu bụ onye m na-efe jehova m onye agha onye nwe m na-edu m aga onye nwe m na-edu m ije sọ gị chukwu bụ onye m na-efe jehova m onye agha ị ekele oh, ị mbuli elu eze bi ihe bi na chi ụwa jehova m onye agha agala m na mba niile afụgo m chi dị iche iche but your difference is clear oh. Jehovah mo onyala Onyala Onye Onyala Onyala Chineke mo Onyala Matthew Mumford met Seven Serenades voor een uh, eh, scalloped fretboard guitar. Nou nou, een hele mond vol. Maar toch wel hele bijzondere muziek eh, van eh, deze man van het label Agent Future Records of agent-future.com. gaan afsluiten met een hele fraaie cd Body Healing van Shastro en Nanda Ray van het Malimba Records label tot mij gekomen via osho.nl. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.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 Fans van het winnende team bestormden na de wedstrijd het veld en joegen achter spelers en supporters van de tegenstander aan. Veel slachtoffers liepen steekwonden en hoofdwonden op. De moslimbroederschap zegt dat de aanval een politiek motief heeft en dat aanhangers van de verdreven president Mubarak erachter zitten. Het Egyptische parlement komt komende dag in spoedzitting bijeen. Facebook gaat naar de beurs. Het Amerikaanse sociale netwerkbedrijf hoopt daarmee 5 miljard dollar op te halen. Uit de beursaanvraag blijkt dat Facebook vorig jaar een omzet draaide van 3,7 miljard dollar. Netto winst kwam uit op 668 miljoen. Facebook zegt dat het bedrijf wereldwijd zo'n 800 miljoen gebruikers heeft die maandelijks inloggen. Van hen zijn er bijna 500 miljoen die dagelijks contact leggen, bijvoorbeeld met vrienden en familie. Ook veel bedrijven maken gebruik van Facebook. Het bedrijf werd in 2004 opgericht door een stel jonge Amerikanen, van wie directeur Mark Zuckerberg het bekendst is. Schoonmakers maken zich op voor meer acties nu de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. De werkgevers zeggen dat ze een baanbrekend eindbod hebben gedaan, maar FNV Bondgenoten noemt het bod belabberd en voelt zich na maanden van acties niet serieus genomen. FNV Bondgenoten zegt dat er nu ook solidariteitsacties komen van collega's in het buitenland bij Nederlandse ambassades en